De agent probeerde de groep uit elkaar te houden. Hij liep een hersenschudding op en raakte gewond aan zijn neus. De man van 19 wordt ook verdacht van mishandeling van een feestganger. De veroordeelde Amerikaanse turnarts Larry Nasser kon tientallen meisjes misbruiken terwijl hij al in beeld was bij de FBI. De New York Times sprak met 40 slachtoffers die zeggen dat ze tussen juli 2015 en september 2016 door Nasser werden misbruikt. In die periode deed de FBI al onderzoek. Slachtoffers en familie klagen dat de FBI geen contact met hen opnam. Larry Nasser was teamdokter bij de Olympische turnploeg van de Verenigde Staten. Hij zou zeker 265 meisjes hebben misbruikt. Vorige week kreeg hij 175 jaar gevangenisstraf. Bij een brand in een sociaal pension in Leiden zijn gisteravond vijf mensen gewond geraakt. Een man is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond door nog onbekende oorzaken in een van de kamers. Ongeveer 25 bewoners zijn ergens anders in Leiden opgevangen. China heeft kritiek op de nieuwe nucleaire strategie van de Verenigde Staten. In een rapport omschrijven de Amerikanen China als een potentiële nucleaire vijand. China zegt dat het alleen een minimale hoeveelheid kernwapens heeft om zich te beschermen... en beschuldigt de VS van een koude oorlogmentaliteit. De Spaanse inlichtingendienst heeft de codetaal gekraakt die koning Ferdinand II van Aragon 500 jaar geleden gebruikte. Hij schreef brieven aan zijn legeraanvoerder, ze communiceerden in geheimschrift met ruim 200 verschillende symbolen. De Spaanse inlichtingendienst had een half jaar nodig om de code van Ferdinand te kraken. Het weer bewolkt en wat motregen of lichte sneeuw. Het wordt 2 tot 4 graden bij een koude noordoostenwind.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 Welkom bij de zoveelste aflevering van dit programma op ZFM Zandvoort Radio. Een van de langst lopende eh programma-onderdelen van het, in het bestaan van ZFMJS Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. We hebben van alles uit de platenkast meegenomen. En uh, kriskras door de tijd van de eh, jazz, de geschiedenis van de jazz... Eh, gaan we nu luisteren naar Benny Carter... These Foolish Things. and you don't see how it's done. You'll be knocking on my door. Ain't nobody gonna help you now. I can move you in your sleep, baby walk right into your dream. And when you wake up, darling, you won't remember what you seen. I can move you, baby, and you don't see how it's done. You'll be knocking on my door. Ain't nobody gonna help you now. Some people say it's voodoo, but they never understand. It all goes very natural, woman. All you need is my mojo hand. I can move you, baby, and you don't see. been knocking on my door. Ain't nobody's gonna help you now. When the music's over and I turn out the lights, you know the blues goes home with you, baby. Suit you through the night. Can Move You. Dat was het kwartet van Dirk-Jan Vennik... met onder meer Martin Zandscholte op de basgitaar. Een klassieker die door heel veel jazzorkesten wordt gespeeld... is het stuk All of Me. En ehm, elke vocalist of elke instrumentalist heeft dat wel ooit eens gespeeld. En... Eh, het is een nummer dat veel mensen kennen. Ik eh, laat het nu horen in een uitvoering uit de jaren 40. Eh, het orkest van Jimmy Dorsey. De oudere broer van Tommy Dorsey. Jimmy Dorsey die eh, een grote band leidde. hij speelt zelf sax en klarinet. En er wordt gezongen door Helen O'Connell. En die wordt wel genoemd de quintessential big band singer of the 40s. All of me. of me? Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my arms, I'll never use them gonna lose them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? heart. So why not take all? think of me. Helen O'Connell bij het orkest van Jimmy Dorsey. Luisteraars, ZFM Jazz wordt live uitgezonden vanuit de studio aan de Tolweg 10A. Elke zondag van 10 tot 12. En eh, de presentatoren vinden het erg leuk als uh, mensen die eh, luisteren ook eh, iets persoonlijks willen laten horen. En dat kunt u doen door zelf hier naartoe te komen met eh, een greep uit de platenkast. Dan kunnen we ter plekke plaatjes draaien en het erover hebben. ZFM Jazz is ook op zoek naar mede-presentatoren. We hebben een prachtig team, maar vinden het altijd heel goed en belangrijk dat het team up-to-date blijft. En mensen die er iets voor voelen om eens een keer te komen meepresenteren of eh, af en toe eens in te vallen, die zijn welkom. Meld je aan bij ZFM of kom langs eh, op de Tolweg 10A. Het kan ook vanochtend, de koffie staat klaar... en eh, we kunnen dan plaatjes draaien en daar iets over vertellen. Ik ga nu naar Pim Jacobs... die in 1996 alweer is overleden. En uh, ik ga twee stukjes laten horen. Eén stuk met een, ehm, een orkest. Het, eigenlijk een trio waar nog uh, Wessel Ilken op het slagwerk is. En eh, Ruud Jacobs op de bas. Just a show. Just a Kick Show. Pim Jacobs eh, met eh, Ruud Jacobs op de bas en Wessel Ilken op het slagwerk. Een opname uit 1956. Wessel Ilken was uh, slagwerker en dat trio wat we net hoorden, dat begeleidde destijds Rita Reis. Daar was, dat was de echtgenote van Wessel Ilke. hij overleed op vrij jonge leeftijd. En later is Rita Reis hertrouwd met Pim Jacobs. Pim Jacobs heeft eh, heel veel mensen begeleid. Heeft heel veel trio's eh, op de plaat gezet. En eh, wat we nu hoorden was een trio met slagwerken. En heeft ook heel lang gespeeld met een drumloos trio. En daar zat dan bij heel lang Wim Overgouw op de gitaar. We gaan nu horen... Nog een keer Pim Jacobs met Wim overgaan op de gitaar. Ruud Jacobs op de bas.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 sigh, how I'd cry if you got tired and said goodbye more than I'd show. jazzmuziek eh, wordt door velen gewaardeerd. En onder die groep zijn ook weer mensen die van de eh, film noir houden. De Franse zwart-witfilms uit de jaren 50, 60. En daar is eh, ook heel wat mooie muziek bijgeschreven. Een van de beroemdste stukken is natuurlijk eh, De Lift naar het Schavot. Een eh, prachtige film waar de muziek ook is gemaakt. Uh, volgespeeld door onze wereldberoemde trompetist Miles Davis. Ik ga nu een stukje laten horen eh, muziek uit de film uh, Témoin dans la ville, Getuigen in de stad. een film van Edouard Molinaro uit 1959 met Lino Ventura in de hoofdrol als een moordende taxichauffeur op de vlucht. En daar is muziek bij gemaakt. En die wordt gespeeld door Barney Weilen op de saxofoon. Kenny Dorham, trompet. Duke Jordan, sorry, Duke Jordan op de piano. Paul Rouvert op de bas. En Kenny Clark op het slagwerk. Témoin dans la ville. dans eh, la ville. Met dezelfde bezetting gaan wij nog een stuk eh, uit deze film horen. En dat is eh, La vie n'est qu'une lutte. Het leven is één grote zworstelpartij. is er nog een Franse film. J'irai cracher sur votre tombe. En eh, daar laat ik een eh, solo, mond, een hele droevige mondharmonica solo horen. En eh, de blues de Memphis. als laatste surprise partie au bord de l'eau. fly all blue days, all of them gone. Nothing but blue skies for now. Blue Skies, de Pasadena Roof Orchestra. Een eh, zogenaamde small band. Met z'n negende zijn ze. Maar eh, het klinkt heel eh, professioneel. Dat is het. Ze zijn natuurlijk ook professioneel. En dat zijn arrangementen voor een, een band die ongeveer de helft omvat van, een, van het aantal spelers van een big band. Louis Armstrong is bekend bij velen als een eh, icoon uit de jazzwereld. Ehm, hij heeft eh, in de jaren twintig ehm, furoren gemaakt en is tot 71, eh, het jaar waarin hij overleed, ehm, aan de bak geweest, zullen we maar zeggen. er zijn onwaarschijnlijk veel opnamen van hem in omloop gebracht. Waaronder ook heel veel kopieën van kopieën van kopieën. Er is heel veel rotzooi, zullen we maar zeggen. Eh, heel veel opnamen met eh, kleine orkestjes. En er zijn niet zoveel opnamen waar hij te horen is in met een, eh, een groot orkest. De, een, een, een big band met strijkers, een soort metropoolorkest. En ehm, daar is het leuke van dat dat afwisselend stevig is... maar dan ook weer heel mooi eh, met eh, triobegeleiding eh, is gecombineerd. Ik ga nu twee stukken laten horen. Het eerste is Don't Get Around Much Anymore, Louis Armstrong. Mr. Saturday's dance. the the flow. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit a club. Got as far as the door Yes, they'd have asked me about you. Don't get around much anymore. Yes, darling, I guess my mind's boys, but never nonetheless. Why stir up old memories? Been invited on dates. Might have gone, but what for? awfully different without you. Don't get around us anymore. crowded the blue baby. Don't get around much anymore, baby. Don't do that. I thought I'd visit the club. And I got as far as the door. about you don't get around much anymore. don't get around much anymore. Don't Get Around Much Anymore. Louis Armstrong met een grote band. Don't Get Around Much Anymore. In het Nederlands ooit bekend geworden. Beroemd geworden door de Millers met Sunny Day. In de Nederlandse vertaling. Waarom krijg ik steeds weer na het eh, eh, waarom krijg ik steeds weer, bijna iedere keer... na het drinken zo'n kater, vanaf vandaag geen druppel meer. Ik ga nog een stukje laten horen van deze cd, Louis Armstrong. En eh, dan gaan wij de reclame en het nieuws horen. En daarna nog een uur ZFM Jazz op zondagmorgen. Uh, in ieder geval nu nog even Louis Armstrong met I Get A Kick Out Of You. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. Yes, the only Exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui. And I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me why should it be true? Babe, I get a kick out of you. Some get a kick from cocaine. Well, I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me to riff. Liquid too. Oh, baby, I get a kick out of you. da da da da. I get a kick every time I see you standing there before me.